Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat voorlopig geen nieuwe samenwerkingen aan... met Israëlische en Palestijnse universiteiten. Het bestuur heeft dat besloten na advies van een commissie. Erasmus is de eerste Nederlandse universiteit die dit besluit neemt. Bestaande samenwerkingen gaan nog door, maar worden de komende tijd wel beoordeeld. In Tel Aviv zijn gisteren voor de vijfde dag op rij duizenden Israëliërs de straat opgegaan. Ze eisen dat de regering een deal sluit met Hamas voor een staakt het vuren... zodat alle gijzelaars kunnen worden vrijgelaten. De reeks demonstraties begon zondag na de vondst van zes dode gijzelaars in een tunnel onder Rafah. De vader van de Amerikaanse tiener die woensdag vier mensen doodschoot op een middelbare school in Georgia is gearresteerd. Hij wordt mede verantwoordelijk gehouden omdat hij toestond dat zijn 14-jarige zoon een wapen had. De jongen zal worden berecht volgens het volwassenenstrafrecht. Inlichtingendiensten van verschillende landen, waaronder de MIVD... waarschuwen voor cyberaanvallen van de Russische geheime dienst GRU. Een beruchte eenheid van die dienst zou het hebben gemunt op vitale infrastructuur en overheidsinstellingen in westerse landen, onder meer om de steun aan Oekraïne te verstoren. Nederland speelt een belangrijke rol bij wapenleveranties en zou daarom een reëel doelwit zijn. Het aantal vrouwelijke bestuurders van grote bedrijven is weer wat toegenomen. Van de nieuw aangestelde topmensen van beursgenoteerde bedrijven was afgelopen jaar 1 op de 3 een vrouw jaar eerder was dat maar 13 procent. Toch zit in de meeste beursgenoteerde bedrijven nog steeds geen enkele vrouw in de raad van bestuur. Het weer. In een groot deel van het land wordt het een zonnige dag. Alleen in het zuiden is er meer bewolking en ook kans op een bui.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 De vader van de Amerikaanse tiener die woensdag vier mensen doodschoot op een middelbare school in Georgia is gearresteerd. Hij wordt mede verantwoordelijk gehouden omdat hij toestond dat zijn 14-jarige zoon een wapen had. Het aantal vrouwelijke bestuurders van grote bedrijven is weer wat toegenomen. Van de nieuw aangestelde topmensen van beursgenoteerde bedrijven... was afgelopen jaar 1 op de 3 een vrouw. Een jaar eerder was dat maar 13 procent. Het weer, veel zon, alleen in het zuiden meer bewolking, later kans op onweer. en Het wordt 24 tot 27 graden.